Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een politieman zit vast voor misbruik. Hij zou vorig jaar in het cellencomplex van de politie in Rotterdam... een vrouw van 22 hebben misbruikt. Die zat daar omdat ze was gearresteerd. De arrestantenbewaker van 29 was al geschorst tijdens het onderzoek... en is nu dus officieel aangehouden. Nu Lodewijk Asscher ermee ophoudt, moet de PvdA op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Al willen bekende PvdA's daar nog niet op vooruitlopen. Ze moeten het nieuws eerst even verwerken. Vreselijk, eh, onnodig en onterecht. Ja, ik ben er eh, ontdaan over. Nou, we zijn natuurlijk allemaal verdrietig en aangeslagen. Asscher vertrekt omdat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Hij was toen minister. 750 mensen in Zwolle krijgen vandaag een sms'je met informatie om van de drugs af te komen. Het bericht met een link naar een website van de verslavingszorg komt van de politie. Die heeft de nummers uit de telefoons van opgepakte dealers. En ook de veerbootmaatschappij die vaart tussen Engeland en IJmuiden waarschuwt dat reizigers die hierheen komen geen broodje bacon mee moeten nemen. Veel Britten hebben verbaasd naar een reportage van Eén Vandaag zitten kijken. Daarin was te zien hoe een vrachtwagenchauffeur die aankomt in Hoek van Holland zijn lunch kwijtraakt. Do you have meat on all the, bread or not? Yeah. Yeah? Oké, okay, then we take them all. I'm sorry. Yeah. yeah. Okay, can I take off the meat and leave me the bread? No, everything will be uh, confiscated. <laughs> Welcome to the Brexit, sir. I'm sorry. Oh. Oh my god. Door de brexit mogen vleeswaren en kaas niet zomaar meer de EU in. En dus moeten ook veerbootpassagiers hun eten achterlaten in de vuilnisbakken in de ferry terminal. Het weer dan nog. In Zeeland kans op wat regen of natte sneeuw. Maar er zijn ook veel plekken waar de zon flink schijnt. Morgen juist in het noorden kans op winterse buien. Maar ook weer zon. En het wordt een graad of twee.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 When I saw that girl upon your arm, I knew she'd find your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi, George, meet my fiancée.